Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Afghanistan zijn vier NAVO-militairen omgekomen bij aanslagen met bermbommen. Volgens het Britse ministerie van Defensie is zeker één Brit onder de slachtoffers. Hij zou met zijn voertuig in de provincie Helmand op een bermbom zijn gereden. Ook in het oosten van Afghanistan is een NAVO-militair gedood bij een aanslag. Deze maand zijn in Afghanistan al 33 NAVO-militairen omgekomen. Het dodental voor het jaar staat inmiddels op 165. Als de SP de grootste partij wordt bij de verkiezingen, wil Emiel Roemer premier worden. Dat zei hij gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens de peilingen maakt de SP kans om op 12 september de grootste partij te worden. Roemer zegt dat hij dan zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Deze week zei PvdA-leider Samsom dat hij alleen als minister-president in een kabinet wil en bijvoorbeeld niet als vicepremier in een kabinet Roemer. De SP-leider zegt dat hij zich dat kan voorstellen. De twee rebellengroepen die het noorden van Mali in hun macht hebben gaan fuseren. Het zijn Tuareg-rebellen en de organisatie Verdedigers van de Islam. Die laatste beweging wil de sharia in heel Mali invoeren, maar neemt nu genoegen met een zelfstandige islamitische staat in het noorden van het land. De strijders kregen het noorden in hun macht na de staatsgreep in maart. officieren vonden dat de regering te weinig deed tegen de Tuareg-rebellen. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Zweden. Zangeres Loreen kreeg in Azerbeidzjan de meeste stemmen voor haar liedje Euphoria. Loreen was vooraf veruit favoriet. Ze kreeg ook de twaalf punten van Nederland. Het Nederlands elftal heeft zijn oefeninterland tegen Bulgarije verloren. In Amsterdam wonnen de Bulgaren gisteravond met 2-1. Van Persie scoorde voor Oranje. Ook Duitsland en Denemarken verloren een oefenwedstrijd. Zij zijn bij het EK Nederlands tegenstander. Ze verloren van respectievelijk Zwitserland en Brazilië. Poolgenoot Portugal speelde gelijk tegen Macedonië 0-0. Het weer. Zonnig en droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En later is er in het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A5 tussen Hoofddorp en Haarlem. En op de A9 tussen IJmuiden en Alkmaar.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 En het heet gewoon... My baby's got don't care. That girl was sent from up above. Texas millionaire know she let it down Behind the Dairy Queen Someday soon I'm gonna change her name Go down to Walmart and I'll buy a ring Walk down the aisle with it untamed A good old boy can only Bellamy Brothers, eh, ongekend eh, hoe dat deze heren bezig zijn geweest. Wat voor oeuvre zij hebben uitgebracht aan eh, country music. En ze zijn nog steeds bezig. Ook hun zoons zijn tegenwoordig bezig met het uitbrengen van country music. Laat ik u later nog wel eens een keer horen. Kent u ze, die tekentjes op uw computer? Dat hekje, dat sterretje, dat kruisje? Dat is eigenlijk grof vertalen. Pound I'm tired. Yeah, I'm wired. Oh. and the string about to break. Tail dragging, a little ragged, hanging by a thread that's starting to fray. Just in case there might be little ears around, I won't say it, I'll just spell it out. I feel like pound sign, question mark, star exclamation point. Don't give a blank and a whole lot of other choice words I can't say. The day I feel like pound sign, question mark, star, exclamation point. shower and shave. question mark, star, exclamation point, percentage sign, at symbol, backslash, squiggle thing, pound sign, question mark, star, exclamation point. Yeah, Ja, en dan allemaal maar vloeken in het programma Country Track, hè? Dit is Mark Chestnut van de CD What a Way to Live, down in Tennessee. I talked to your sister last night on the telephone You know she always thought pretty well of me She said that the wedding went fine You were up in New York on your honeymoon Tonight I'm down in Tennessee I got that letter you wrote It tore me up but I don't have anyone to blame but me I had it all for a while But like everything else I messed it up Tonight I'm down deserve to be Without you, I just can't see Things ever looking up for me I'm so down in Tennessee I hope you're happy with him He's a lucky man at home and family. I just wanna say if by chance you were ever this way, look me up. I'll be down in Tennessee. state that I deserve to be Without you, I just can't see Things ever looking up for me I'm so down in Tennessee 1995 toen hij dit nummer uitbracht, die eh, Mark Chestnut, Down in Tennessee. En vorig jaar heeft hij weer een nieuwe cd uitgebracht, deze man. Gewoon weer onder zijn eigen naam. When I Get This Close To You. Dat is geschreven door Phil O'Donnell. Where's the man? get along It's like we've forgotten how We used to work it out Without trying to When I finally had enough You can sense me giving up And there I get this close to leaving I change my mind when I get this close to you I'm nearly out the door, gone for sure Nothing here worth staying for You turn it on and I can't turn loose When I get this close to leaving I change my mind when I get this close to you Where's the you in me That seldom ever disagree Remember the us When every day was honeymoon When I'm at the point of packing It's like you can feel it happening You throw your arms around me and I can't move When I get this close to leaving I change my mind when I get this close to you door gone for sure Nothing here worth staying for You turn it on and I can't turn loose When I get this close to leaving I change my mind When I get this close to you this close to leaving I change my mind when I get this close I Get This Close To You Mark Chestnut en daar eh, sluit hij zich aan bij de rest van de country artiesten want tegenwoordig lijkt het wel of dat ze allemaal zo'n groot orkest achter zich moeten hebben met heel veel strijkers, heel veel blazers nou ja, ik zal u dat nog wel eens laten horen in dit programma dit is dan weer ouderwets tussen aanhalingstekens 1995 Shoot a Faster In a little dance hall just outside Dallas faster, faster van mijn favoriete hoor, Leanne Womack, Never Say Never Again. Monty Holmes heeft het eh, geschreven en eh, ja, het is allemaal uitgebracht in 1997 eh, op het Decca Record label. Monty Holmes schreef het, zoals ik al zei, samen met Bobby Isham. En dit is dan die man met die echte country stem. Carry Your Love With Me, zo heet de cd die George Strait uitbracht. one night at a time. I'm not yours and baby, you're not mine. We've got something and it sure is fine. Let's take our love one night at a time. There's one thing that we both Let's take our love one night at a time this goes on and on. Tomorrow, well, that's another day. Come on, baby, now what do you say? Let's take our Ja, die mix van country en country swing, country pop. Dat is die eh, George Strait wel gegeven. Susie Bach is een jaren geleden hier in, eh, in Nederland geweest. Heb haar hier mogen ontmoeten. En zij stond daar eh, op het podium. En op een gegeven moment, toen eh, zong ze een liedje alleen. Alleen, die band die moest dan weer invallen. En ja, op een gegeven moment toen stond ze daar helemaal moederziel alleen op het podium. En toen zei ze van, waar is mijn band? Ik heb ze nodig nu. Nou, dat heeft ze op dit nummer niet nodig hoor. She said, he heard door haar zelf geschreven. They sat at the table, polite conversation, avoiding the issue at hand. Then he made the coffee, and she did the dishes, and sat down at the table again. She waited a moment, hoping he would speak first, though it never had happened before. He sat there in silence, expecting the word. till she couldn't wait. sunshine week zat ik eh, even naar tv te kijken en eh, naar mijn, nou ja, toch wel favoriete programma CSI New York. En toen dacht ik ineens van, wat hoor ik daar nou voorbij komen? En dat was niemand minder dan Rascal Flat. Unstoppable en een van de bandleden die kreeg ook een ongelukje op het podium en daar draaide alles om op dat moment. En ook als acteurs waren zij unstoppable. So, so you made a lot of mistakes. Walk down the road a little sideways Cracked a brick when you hit the wall Yeah, you've had a pocket full of regrets Pull you down faster than a sunset Hey, it happens to us all to being born again Oh, it's a helping hand when you need it most A lighthouse shining on the coast that never goes Sounds, zo heet de cd die uitkwam in 1997 van de Kentucky Headhunters. Singing the Blues, een eh, oud bekend nummer wat uh, hun opnieuw hebben uitgebracht. En dit is dan weer zo'n prachtige ballad. David Mestron, hij schreef het voor Marty Rayburn, Daddy Phone. Your mama's got you with her Married to another man It makes it hard to see you But I try the best I can You say you really like him He's been good to you That's okay with me If that's what's best for you I'm sure you know I miss you every day I wish I could be with you I think I found a way phone ah, liedje hè? Maar ik heb er nog zo eentje in de cd-speler liggen hoor. Maar dan van Gretchen Wilson. Ik heb het u al vaker laten horen, maar het is zo ontzettend mooi geschreven hè. Er is de radio-edit van en de album-edit. Ik heb gekozen voor de albumversion deze keer. Got Your Country Right Here, zo heet deze cd. If I had it my way This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love But I'd love to be your last mistakes brought us together Does it really matter whether We were saints or sinners in the past touched before and nothing matters more to me than that I don't care if I'm your first love but I'd love to be your last I don't care if I'm your first love to be your legs Mooi, ook zo'n mooi liedje. Mooi geschreven, mooie tekst en eh, ook heel mooi ingezongen door eh, deze Gretchen Wilson. Het lijkt heel rustig te beginnen. U dacht natuurlijk van, hé, daar komt weer zo'n bellet aan. Maar nee hoor. Missing You Already, Jeremy Grady. Here we are lying in the silence. I hear you breathing like a ticking clock. Another trip, that you need me on the west coast. LAX, ready or not. But I'm missing you already. En als we dan toch zo lekker op tempo bezig zijn, loosen up my strings. Nothing but the taillights, dit is Clean Black. Loosen Up My Swing. En eh, een aantal jaren geleden, 1995, toen kwam er een cd uit. Come Together, America Salutes the Beatles. En eh, daar stonden allemaal nummers op van de Beatles. Daarom zo uit de jaren 60, want toen waren de Beatles echt heel erg bekend. Maar er waren verschillende countryartiesten gevraagd om daaraan mee te werken. En natuurlijk konden die geen nee zeggen, tenminste. Ze wilden geen nee zeggen. Delbert McClinton, Come Together. geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Maar ja, dat zijn bijna alle nummers van, eh, van die Beatles. Er Daar stonden verschillende artiesten op.